De aanvallers raakten verwikkeld in een vuurgevecht met militairen op de basis. In een gebouw werd later het lichaam gevonden van een man die een zelfmoordaanslag had willen plegen. Welke groepering achter de aanval op het Pakistanse vliegveld zit, is niet duidelijk. De organisatie van de Islamitische Conferentie heeft zoals verwacht Syrië geschorst als lid. Dat gebeurde op een topconferentie in Mekka. De reden is het geweld waarmee president Assad de opstand tegen zijn regime onderdrukt. In de organisatie werken 57 landen samen waar veel moslims wonen, zoals Saoedi-Arabië, Egypte, Libië, Indonesië en Pakistan. Op de bijeenkomst in Mekka stemde Iran als enige tegen het uitsluiten van Syrië. Negen maanden geleden werd Syrië ook al geschorst als lid van de Arabische Liga. In het noordoosten van Groningen is vanavond een lichte aardbeving geweest. Het epicentrum lag vlakbij Leermens, zo'n 6 kilometer ten westen van Delfzijl. De schok deed zich voor om ongeveer kwart over negen. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. Binnen een uur had het instituut al zo'n 40 e-mails over de schok gekregen. Volgens het KNMI is de beving het gevolg van aardgaswinning in Groningen. Het Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd onder Louis van Gaal verloren. In Brussel ging Oranje met 4-2 onderuit. In de eerste helft kwam België met 1-0 voor. Na de rust zetten Narsin en Huntelaar Nederland op een voorsprong... maar tussen de 75ste en 80ste minuut scoorden de Belgen drie keer.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 Ja, je hoorde weliswaar een zangeres, maar het is toch uiteindelijk ook een eh, productie geworden van een man die erachter zit. Die noemt zich Kawinski. En dan denk je, nou, dat zou wel niet meer uit Polen zijn. Polen of Hongarije, in ieder geval eh, dat wat wij vroeger achter het ijzeren gordijn noemden. <laughs> Weet je nog wel? Nee, deze jongen die komt uit Frankrijk pseudoniem aangenomen, deze Franse electro-dj. En eh, zo'n zijn officiële naam is eh, Vincent Bellorgui. En met dit uh, Nightcall heeft hij een aardige hit in handen. En ja, het was een suggestie van Kevin Meester, een vaste luisteraar van de Nacht ging anders. En zoals elk uur beginnen we ook dit uur weer met een plaat die in het teken staat van de nacht op een of andere manier. En Kevin die deed de suggestie van, nou, waarom draai je niet een keer Kabinski met The Nightcall? Een hit op dit moment. Bij deze dan. Welkom, dit wordt het derde uur van de nacht. Denk anders bij de Vader op Radio 1. De muziek van alle kanten en straks ook weer cabaret van alle kanten... want je kan weer een sketch verwachten van, van Coat en de Bie. Misschien ken je ze nog wel. Burgemeester van de Vaart en wethouder Hacking. <laughs> Ja, die twee. Die twee zo rond tien over half vijf, kwart voor vijf. Dan kan je zo verwachten hier bij de Nacht in Danders of Haar op Radio 1. John Hyatt, mede dames en heren. Daar is nieuw materiaal van in aantocht. En dit is daarvan een voorproefje. onvergetelijke hit maakte. Have a Little Faith in Me. Hij blijft ook maar doorgaan. Maakt denk ik eh, wel elk jaar een album. Hoge productiviteit en er is eh, nieuw materiaal van hem aan aankomst. En aan ja. In 19, eh, in, op 25 september zal dat plaatsvinden. Dan verschijnt zijn cd Mystic Pinball. En als voorproefje daarvan is dit nummer al inmiddels verschenen. We're All Right Now, de stem van John Hyatt. het had iets moois moeten worden, maar het eh, werd <laughs> een, drama uiteindelijk. Wat gebeurde er allemaal? Nou, nadat uh, Queen was gestopt... daarin zaten Eric Clapton, Ginger Baker en Jack Bruce... begonnen Ginger Baker en Eric Clapton met een nieuwe band, Blind Faith... En zij trokken toen Steve Winwood aan met zijn zang en met zijn orgeltje vooral. En de bedoeling was om eh, meer folk-rock geluid neer te zetten... nadat de Cream was gesneuveld. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Ehm, de band werd steeds benaderd met het feit dat ze toch graag het Cream-geluid wilde houden. Dat, nou, dat, dat zat Eric Clapton al tegen... Bovendien was er ook voortdurend ruzie tussen eh, Steve Winwood en eh, Ginger Baker. En Eric Clapton was dat spuugzat. Zo'n situatie had hij ook al eerder meegemaakt... met diezelfde Ginger Baker en Jack Bruce in de Green-periode... dat hij ook hier weer de stekker eruit trok. En vervolgens eh, een solo is begonnen. Maar daar is toen wel een hele mooie LP gemaakt door Blind Faith. En daarvan hoorde je dan wat op een gegeven moment ook nog een hit is geworden... Well Alright, in een later stadium nog eens een keer gecoverd... door Carlos Santana en de zijnen. Jordan van Blind Faith, Well Alright, It's Alright. Dat is van een zanger die twee jaar geleden even heel populair was. Toen maakte hij zijn eerste Engelstalige album. Alle cd's die hij eerder maakte, die waren in het Hebreeuws. Hier is de Israëlische Evert Geffen. Don't be afraid, it's gonna be a beautiful day. Try to dance to the rhythm of the dreams in your someone's watching. going Bill White. Eh, het is alweer 2,5 jaar geleden dat die cd van hem uitkwam in de Engelse taal. En die had verder geen titel. Even vergeffen, dat was dan de titel. En je hoorde daaruit eh, wat destijds de single was. Een behoorlijk eh, redelijk succes voor de man. Voor Even vergeffen. It's All Right. Hij was zo populair dat hij uitgebreid ging toeren door Noord-Amerika. En Europa heeft hij ook diverse concerten gegeven. Op dit moment is er weinig te melden van hem. Dus je zou kunnen aannemen dat hij misschien bezig is met de voorbereidingen voor een nieuwe mobben. Even Wij wachten af. Was in ieder geval een leuk liedje destijds. Dat It's Alright van die Evif Kevin. Deze man is in Nederland op dit moment. Zal ergens in een hotel op een oer liggen... want afgelopen avond was hij in Rotterdam... en vanavond speelt hij in Amsterdam. 1978. Toen was dit een eh, behoorlijk grote hit, maar zo'n steeds populair. Hij trekt nog steeds volle zalen. Afgelopen avond de volle zaal van Rotown in Rotterdam. En vanavond kan je hem vinden in eh, een andere zaal, namelijk in Bittere Zoet in Amsterdam. Jonathan Richman, want daar heb ik het over. En je hoorde de Egyptian starting. If you wanna dance and play, click your feet right in the sand. Hey! O próprio aanstaande zondag. Dan staan ze rond het middaguur, zondagmiddag in de Lima-tent. Begin van de middag, Jordan Splendid. En maandagochtend, toen traden ze ook al op. Toen was dat in het ochtendprogramma van Giel. Een van hun eh, bekendste nummers, Let's Go Down to the Beach Tonight. Jordan Splendid. que no quieres nada, ladita, conmigo. Dices que soy un mañoso, malvado, tramposo, vulgar y atrevido. Dices que solo con moda podré remediar esta ofensa inaudita. Solo porque en la lunada yo estando amoroso y tú bien borrachita, me pediste apasionada que yo te besara todita, todita. Y la verdad que te enoja mi amor, no me lo explico. Y algo esa noche pasó, todo fue con tu permisito. Porque me exiges, bodita, mi amor, si no hay delito. Aquella noche te di mi querer. No más tantito y te besé. No más tantito. Te mordí. No más tantito. Yo te amé, no más tantito, no más tantito, mi amor. No más tantito y te abracé. No más tantito. Te No más tantito. Yo te amé. más tantito. Mándale mi vida, más tantito. Dices que solo con boda podré remediar estos ofensa inaudita, Solo porque en la lunada ya estando amoroso me pediste apasionada que yo te besara todita, todita. Y la verdad que te enoja mi amor, no me lo explico. Si algo esa noche pasó, todo fue con tu permisito. Porque me exiges, bodita, mi amor, si no hay delito. Aquella noche te di mi querer. No más tantito y te besé. No más tantito. Estrujé. No más Yo también mi amor, no más tantito y te mordí, no más tantito, te abracé, no más tantito, yo te amé. nu. Dan heb je zoiets van, van zonder dat het ophoudt. Je hoorde van de LP zo, De stemmen van Peter Gabriel en Kate Bush. In de jaren tachtig eh, veel te zien op de televisie. Toen bestond uh, zoiets als uh, eh, Music Box net. Dat was de voorganger van MTV met een heleboel clips inderdaad. En je kon inderdaad regelmatig kijken naar de clip die ook nimmer verveelde. En eh, eigenlijk stelde niet eens zoveel voor. Want je zag uh, Kate Bush en Peter Gabriel eh, gearmd in elkaar dit fraaie liedje zingen. En de camera die draaide om, hun, om hen heen, ja. Dat, het was een zogenaamd <laughs> one-shot. Dus er gebeurde niet zoveel, maar het was wel heel indrukwekkend destijds. Dit nummer, Don't Give Up, dat is te vinden op de Peter Gabriel CD So. Net als eh, Sledgehammer. En dat album So, dat komt eh, zeer binnenkort uit. En dat zeer binnenkort, dat zal uh, zijn. Even kijken. Um, binnenkort. In september. Dan komt het uit nou, ik heb het net opgeschreven, <laughs> dat ben ik die datum weer kwijt. Nou, in ieder geval, hij komt heel binnenkort uit, dat eh, album van Pieter Gabriel Zo, In een hele luxe editie namelijk, eh, want er zitten eh, nogal wat spulletjes bij. Je krijgt namelijk de gewone cd van... Pieter Gabriel te pakken, die in de box verpakt zit. Maar wat er ook nog bij zit, dat is een live optreden... Mm, die die maakte in 1987 in Athene. 17, 17, september kom ik, komt hij uit. Nu zie ik het weer inderdaad. Die box van uh, eh, Pieter Gabriel. Een leuk kerstcadeautje of Sinterklaas cadeautje. Daar, <laughs> daarom zullen ze ook wel nu uitbrengen. Maar goed, wat zit er verder bij? Eh, het live eh, optreden van Pieter Gabriel in Athene 1987. Het gaat om een cd en verder zit er ook nog een dvd bij. En ook nog niet eerder uitgebrachte opnamen die te maken hebben met dat show van Pieter Gabriel. Een album waar nogal wat interessante mensen aan hebben meegewerkt. Onder andere Laurie Anderson, Stuart Copeland, Daniel Lanois, Jim Kerr, Bill Lassel en Al Rogers. Doe maar. Peter Gabriel, naar alleen van het feit dat het 25 jaar geleden is... dat die cd zo van hem uitkwam. En dit is Marco Z, een beroemde Belg onderhand. Zo beroemd dat hij ook op Pukkenpop staat het komend weekend. I've been living by the corner of the street for years... with the younger boys and girls meet up. school trying to act so cool as their mopeds and their heartbeats speed up. Oh, the times I've wasted. Oh, the times I've wasted. Spending countless days and eves on top of the boot and shoe repair shop. Making plans for conquering the world with my latest brand of indie rock. Oh, the times I've wasted times I've wasted. But my country drowns in wealth, and I got excellent health. So I'm a feeling like a bird, I'm a bird, I'm a thinking about life and fate and avoiding all the big decisions. Sitting by my computer screen, I'm tired of this television. Oh, the times are wasted. the stop for someone to stop when it looks like i am waiting for the sky to drop. With every day that's slipping away, I'm stuck with just a little last time to say, Oh, the times are wasted wasted. But my country drowns in wealth, and I got excellent health. So I'm a feeling like a bird in the die uit het Vlaamse Hasselt komt. Hier. En het is het afgelopen jaar eh, snel met hem gegaan... want hij is ook in Nederland bekend geworden met dit liedje I'm a Bird. Maar vooral in België heeft hij ermee behoorlijk eh, hoog in de ultra top 50 gestaan... want zo heet het uh, daar. Reden genoeg voor de organisatoren van Pukkelpop om hem een plaatje te geven in de programmering. Zaterdagmiddag dan zal hij daar optreden in de Wablieftent. <laughs> ja. Marco Zieders, uh, maar nog niet eh, interessant genoeg voor de Nederlandse markt... want op uh, Lowlands zal hij ontbreken. Dat is leuk inderdaad als je de programmering vergelijkt met Lowlands en Pukkelpop. Voor een deel is het zo'n beetje gelijk. Daar wat gaat om internationale artiesten. Maar dan heb je inderdaad eh, de nationale artiesten. Zoals Splendid, wat ik al eerder heb gedraaid. Dat staat hier op eh, Lowlands, maar niet op Pukkelpop. En datzelfde geldt voor eh, Marco Z, die dan weer in België populair is. En daarop de programmering staat van Pukkelpop en niet op Lowlands. Goed, ik heb hem al aangekondigd. Of liever gezegd, ik heb ze al aangekondigd. Wethouder Hekking die ken je nog wel, een burgemeester van de Vaart. En thans gaat u bij de eerstvolgende afslag rechtsaf. Weet u het zeker, burgemeester? Uh, wis en waarachtig, Hekking. Een schitterende, onverharde zijweg. En waar vind je die nog in Nederland, hè? Van die romantische, onverharde weggetjes. Ja, maar, maar zo gaan we naar het abattoir, burgemeester. Het abattoir, Hekking? Ja, de pluimvislachterij van Dwarf Hekking. Dwarf Hekking? Mijn neef, burgemeester, van moeders kant. Die met die ene arm. Maar verder een bom van een kerel, u kan hem wel, met zo'n klein hartje. Ja, ja, ja, ja. Maar hoe komen wij dan ook alweer bij het reservoir, Hekking? Welk reservoir bedoelt de burgemeester, Ach, burgemeester? Weet wel, Hekking. Dat schitterende Juinens vogelreservoir. Oh. Met al die vogels. Ja, niet de, de burgemeester bedoelt reservaat. Ach, natuurlijk, Hekking. Het Juinens vogelreservaat. Ja, ja. Maar die zijn alle gare vleugen, burgemeester. gare vleugen, help me even, Hekking. Eh, die zijn allemaal ontsnapt, burgemeester. Ontsnapt? De vogels. Fut had er voor laten openstaan. Fut is die Fut-familie van jou? Nee, nee, nee, nee, dat is een Bleuwer-burgemeester. En dat doet onze familie niet, hè, Bleuwen. Bleuwen Hacking? Fut is verslaafd burgemeester. die Volière, was een, een Ah, Goed, eh, nou, uh, fraai is dat. Eh, ja, maar we hebben nog zoveel meer heerlijke plekjes in ons mooie juinen. Als wij bijvoorbeeld over slechts 100 meter linksaf gaan... Dat zou ik niet doen, burgemeester. Niet linksafhekking? Nou, eh, in elk geval niet de eerste links, want dan komen de mensen op de vullenplempen terecht. Hè? Uh, de hekking? De vuilstortplaats, burgemeester. Daar vind je nu de meeste vogels uit het reservaat. Maar die zitten onder de werpselen, zou ik niet eh, doen. Die gaan nee, kijken. nee, niet doen. nou, dan neemt u eenvoudig de tweede afslag links. Nou, daar ruik je de vullenplempen nog hoor, burgemeester. Ach, eh, eh, eh, de derde links dan maar doen, Het, het veiligste is de zevende rechts, burgemeester. Ah. Dan komen we ook op het runtuntje, hè? De zevende rechts. Ah, dat pittoreske runtuntje. Die veilige, gezellige nieuwe rotonde in het hart van Juinen. Met het momentale beeld van Zwadde Hekking, burgemeester. Juist. Want als er iets leeft in Juinen, wanneer hier ook maar ergens een hart voor klopt... dan is het voor de kunst. Hij is twee maanden geleden overleden, burgemeester. Overleden wie, Hekking? Zwadde, burgemeester. Ach. De beeldhouwer. Hij heeft een e- ijzerbalk op de kuppen kreeg. Zwadde Hekking. Eh, die was toch heel intensief bezig met staalconstructies, nietwaar, Hekking? Dat zag ik net, burgemeester. Ja. Oh, hier is hij, ons rendentje. Ha, nou staan de stijgers er nog op. Nou. Laat dat morgen even weghalen, Hekking. Want zo wordt de bezoekers van Juinen het zicht op het prachtige werk van Zwadde Hekking ontnomen. Dat is het beeld van Zwadde burgemeester. Eh, uh, eh, juist, ja. Ja, ja, en dat is de eerste taak van de kunst, hè, Hacking? Zij moet ons in verwarring brengen. Eh, rij maar links om het rentuntje heen, Hacking. Ach, kijk eens aan. Van deze kant is het ook heel sterk, hoor. Het heet heroïnemoeder aan het kind, burgemeester. Aangrijpend, Hacking. Heel, heel mooi. Ik kan mij voorstellen dat menige bezoeker van Juiden... nog een extra runde op ons rumtuntje zal rijden. Ja. Goed, neem nu de eerste rechts maar, Hekking. De nou. Eerste rechts, want ik ben eerlijk gezegd doodop. Al die indrukken, het is gewoon te veel. hè? Zo gaan we dan naar Terweksel, burgemeester. Ah, ah, ah, ah, dan gaan we naar Terweksel. Ja. ja, maar wat zouden wij daar in hemelsnaam hebben te zoeken, Daarom, hè? Nee hoor, nee hoor, dan nemen we gewoon de tweede afslag. Zeg het maar even. Dat is typerend voor de geweldige mogelijkheid mogelijkheden in Juinen. Je kunt de tweede links nemen, de vierde rechts. Je kunt honderden meters rechtdoor rijden. En altijd ziet u wel een hartelijke Juiner fietsen... aan wie u met een gerust hart de weg kunt vragen. Eh, wou de burgemeester nog langs de peutenplokken? Eh, de, de peutenplokkenhaking, haalt mij eens even. De homo-ontmoetingsplaats, burgemeester? Nou, een ander keertje graag, hakking. Ah, over 200 meter rechts is daar weer zo'n riante parkeerhaven. En gratis. Daar kun je mij mooi even de kunten lakken, nietwaar, hakking? De, de kunten lakken? Help me eens even, burgemeester. De kunten lakken? Nou, daar kun je mij mooi de kont likken, Hahaha. <laughs> pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street with the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it. Take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, b- b- one, yep, three. SC and double O P D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, not get lost. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the chisel. G's to the biz act, now ladies, see we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crip to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close. Let me see how you get low. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. Acht jaar geleden is dit weer van eh, Snoop Dogg. Snoop Dogg die zich hier liet bijstaan door Pharrell Williams. It Like It's Hot. En die Snoop Dogg die heeft het vrij druk vandaag... want vanmiddag dan staat hij op het eh, podium van Pukkelpop. Om een uur of twee zal dat plaatsvinden. En vanavond vanaf 9 uur dan kan je Snoop Dogg gaan bekijken in Tilburg 013. The Place to Be, waar hij dan zal optreden. En morgenavond, dan hebben we het weer over vrijdagavond... dan is de man in Amsterdam in Paradiso Snoop Dogg dus. Een volle agenda vandaag en morgen. Op een fiche van Lowlands kom je soms hele vreemde namen tegen. Namen die mij ook niks zeggen. Dan ga je maar eens op onderzoek uit. En dan kom je tot eh, verrassende dingen. Dit, Shakalazu, zo heet die groep Shakalazu. Die komen uit uh, Belgrado. Beetje folk wat ze brengen, maar wel heel aanstekelijk. Baklava Lover, het nummer dat ze brachten. En zal ook ongetwijfeld een de deze dagen op Lowlands te horen zijn. Shakalazu, Baklava Lover. <laughs> Ja, zo nog eens wat. En de nacht ging het anders. Dit wordt Mark Ik Van hem ook binnenkort nieuw materiaal. Dit is de single Redbud Tree. Zo ik Jan van de Putten met het nieuws en dan nog één uur. De nacht ging anders. Hunted down I came upon A place of ferns and grass Gathered to a redbud tree And now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Thank you.